Goed Nederlands spreken is volgens haar onder meer belangrijk bij het stellen van een diagnose. Die verplichting geldt niet voor artsen die bijvoorbeeld een bijzondere operatie moeten verrichten of medische begeleiders van een sportteam. Vijf jaar na de dood van Harry Mulisch komt er een nieuwe roman uit van de schrijver. Mulisch begon aan De ontdekking van Moskou in de jaren 60, maar het boek werd nooit gepubliceerd. Hij besloot in 1980 een deel van het verhaal eruit te halen en dat groeide uit tot zijn succesroman De Aanslag. De nieuwe roman verschijnt morgen, precies vijf jaar na de dood van de schrijver. Utrecht heeft sinds vandaag een monument met de namen van Joodse oorlogsslachtoffers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen ruim 1200 Joden uit Utrecht om het leven, maar een herdenkingsplek had de stad niet. Nieuw monument staat bij het Spoorwegmuseum en bestaat uit een 7 meter lange gedenkmuur en een bronzen beeld. Utrecht was nog de enige grote stad zonder Joods monument. Het Europees Parlement heeft met een nipte meerderheid ingestemd met een motie die EU-lidstaten oproept om alle aanklachten tegen klokkenluider Edward Snowden te laten vallen. De oproep heeft overigens geen wettelijke basis, dus voor Snowden zal er waarschijnlijk weinig veranderen. De klokkenluider heeft de afgelopen jaren documenten gelekt van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Daaruit bleek dat op grote schaal gegevens van burgers worden afgetapt. Snowden houdt zich al een tijd schuil in Rusland. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Morgen blijft het in het noordoosten lang grijs bij maxima van 12 graden. In de rest van het land zijn er zonnige perioden en wordt het zo'n 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is vooral nog veel vertraging bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg 5 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Holendrecht en Maarsen 14 kilometer langzaam rijdend verkeer door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Verderop richting Den Bosch tussen Everdingen en knooppunt Del ook nog 8 kilometer, ook door een aanrijding. Daar zijn nog twee rijstroken dicht. A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC 4 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam bij Osdorp 2 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En op de A10 de ring bij, tussen Osdorp en Knopend Watergraafsmeer 10 kilometer en een half uur oponthoud daar. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein en de afrit Berkel en Rode Reis 9 kilometer.